Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het klaar is met de militaire oefeningen bij de grens met Oekraïne. Volgens het Russische persbureau Interfax zijn de vliegtuigen die deelnamen aan de oefeningen teruggekeerd naar de basis. De NAVO waarschuwde eerder dat Rusland 20.000 militairen aan de grens met Oekraïne had staan. Premier Rutte ontvangt maandag de Australische premier Tony Abbott. Ze zullen praten over de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Na afloop tekent Abbott het condoleanceregister voor de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp. Van de 228 inzittenden kwamen er 27 uit Australië. Staatssecretaris Teven heeft gelogen terwijl hij onder ede stond bij de rechter. Dat zegt de advocaat van de weduwe van Thomas van der Bijl, die in april 2006 werd geliquideerd. De advocaat heeft aangifte gedaan van Mijneet. Toenmalig officier van justitie Teven zou hebben geweten dat Van der Bijl gevaar liep als anonieme getuige. Tegen de rechter zei Teven dat hij van niets wist. Van der Bijl werd in 2006, kort nadat hij was vrijgelaten als verdachte in een drugzaak, doodgeschoten in zijn café. Islamitische rebellen hebben een gevangenenruil voorgesteld aan de Libanese regering. Ze willen 19 gevangen genomen Libanese militairen vrijlaten... in ruil voor 20 van hun eigen mensen. De rebellen die in buurland Syrië tegen president Assad vechten... namen de militairen gevangen tijdens gevechten in de Libanese grensstad Arsal. Daarbij vielen tientallen doden. De Nigeriaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van het dodelijke ebola-virus. Er is bijna 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de strijd tegen het virus. Nigeria is het tweede land waar de noodtoestand wordt afgekondigd. Gisteren gebeurde dat in Liberia. In Nigeria zijn zeven besmettingen bekend. Er zijn bijna duizend mensen overleden aan de ziekte. Het weer overwegend bewolkt. Er trekken buien naar het noorden met kans op onweer. Het blijft vannacht ook zo met minima rond 17 graden.